Jobboots met het NOS Journaal. De Tweede Kamer debatteert vanavond met premier Rutte over de gevolgen van de brexit. De Kamer wil weten wat de inzet van het kabinet is bij de Europese Raad. Morgen en woensdag komen de regeringsleiders in Brussel bijeen om te praten over hoe het verder moet... wanneer het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer... dat formeel gezien de brexit-procedure pas kan beginnen... als het Verenigd Koninkrijk dat proces in gang zet. Daarna kan pas onderhandeld worden over de voorwaarden waarop de Britten de EU verlaten. Tijdens de Tour de France worden racefietsen gecontroleerd op elektrische motortjes in het frame. De Franse regering levert warmtecamera's waarmee motortjes kunnen worden opgespoord. De camera's zijn een aanvulling op de apparatuur die de internationale wielerunie al gebruikt om mechanische doping op te sporen. Volgens toerbaas Prudhomme moeten renners die kwaad willen zich nu zorgen gaan maken. Eerder dit jaar werd er bij het WK veldrijden een motortje ontdekt in de fiets van de Belgische Femke van den Driessen. Israël en Turkije ondertekenen morgen een verdrag over het volledige herstel van de diplomatieke betrekkingen. Die werden zes jaar geleden verbroken nadat de Israëlische aanval op een Turks schip dat de zeeblokkade van de Gazastrook wilde doorbreken. Daarbij kwamen tien Turken om. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen 20 miljoen dollar schadevergoeding. De beide landen hebben afgesproken dat de ambassadeurs weer terugkeren op hun post. De blokkade van de Gazastrook blijft wel gehandhaafd, zegt Israël, maar Turkije mag wel humanitaire hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. De koersen van de Europese banken gaan na de brexit vandaag opnieuw flink onderuit. De Nederlandse banken en verzekeraars begonnen de dag met kleine verliezen... maar die zijn inmiddels opgelopen tot soms bijna 8 procent. Banken in Groot-Brittannië verloren vrijdag al rond de 20 procent. Op dit moment komen daar klappen, op, eh, klappen, klappen bij die oplopen tot 15 procent. En dan het weer overwegend bewolkt en af en toe regen of motregen.